Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond de kerncentrale van Zaporizhia zijn bijna 1700 mensen geëvacueerd, zegt Rusland. De door Moskou aangestelde gouverneur kondigde vrijdag aan dat mensen het gebied moeten verlaten... met het oog op een aanstaand Oekraïns offensief in het gebied. Afgelopen weekend uitte het hoofd van het internationale atoomagentschap IAEA... opnieuw zijn zorgen over de situatie rond de grootste kerncentrale van Europa... Rusland controleert die, maar Oekraïns personeel doet het onderhoud. In de buurt van de kerncentrale zijn beschietingen. In Amsterdam is de politie massaal uitgerukt naar de RAI... waar kon worden gestemd voor de Turkse verkiezingen. Kort voor het sluiten van het stembureau brak een grote vechtpartij uit. Tientallen agenten traden op met hondengeleiders. Daarmee was ze ook bij de RAI en er vloog een politiehelikopter boven de evenementenhal. Vorige week liep de stembusgang in de Amsterdamse RAI ook al uit op ongeregeldheden. Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Miami gewonnen. De Red Bull-coureur startte van plek 9, maar kwam in Florida als eerste over de finish. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede, Nick de Vries achttiende. Verstappen gaat ruim aan de leiding in de WK-stand voor teamgenoot Perez. En in Groot-Brittannië is het kroningsweekend van koning Charles afgesloten met een groot concert bij Windsor Castle. Waar optredens van onder meer Katy Perry, Lionel Richie en Take That. In Groot-Brittannië was vandaag nog veel kritiek op de arrestatie van 52 betogers tijdens de kroning op zaterdag. Volgens de politie waren ze van plan om de parade na de koningsceremonie te verstoren. Critici noemen het een ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het westen en midden komt mist voor. Het koelt af naar een graad of 10. De dag begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag ook weer wat buien vallen, mogelijk met onweer.